Dat is verdwenen na de val van Saddam Hussein. Miljoenen documenten zijn door Amerikaanse troepen meegenomen of buitgemaakt door plunderaars. Irak denkt dat de CIA nog veel documenten in zijn bezit heeft. Er zouden gegevens bij zitten die over Irakezen zijn verzameld door Saddam Husseins geheime politie. Documenten over wapens, plannen voor de moord op staatsvijanden en ook tapes met lofliederen op Saddam Hussein. De Iraakse minister van Cultuur wil de documenten onderbrengen in een nationaal archief dat publiek toegankelijk moet worden. Reddingsmaatschappijen waarschuwen dat de aanhoudende westenwind langs de hele Nederlandse kust een gevaarlijke stroming veroorzaakt. Die kan zwemmers de zee insleuren. De Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij roept zwemmers op extra voorzichtig te zijn, omdat het nagenoeg onmogelijk is tegen die stroming in te zwemmen. De vrijwillige reddingsbrigade van Den Haag raadt zwemmers zelfs helemaal af om de zee in te gaan. De Haagse reddingsbrigade moest gisteren 34 keer in actie komen om zwemmers te redden. Voor de kust van Zeeland is gistermiddag een meisje van 12 verdronken. Ze was met een opblaasdolfijn het water ingegaan en kwam in de problemen. De vader, die probeerde het meisje te redden, is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren werd langs de Noord-Hollandse kust ook een verdronken zwemmer gevonden. De man was sinds zondag vermist. De omroep BNN zegt privégesprekken van RTL-presentator Albert Verlinde te hebben afgeluisterd. Presentatrice Sophie Hilbrand reikte afgelopen vrijdag aan Verlinde het Gouden Oor uit, een nieuwe prijs van BNN. Op de site van de omroep is te zien dat in het oor afluisterapparatuur is verstopt, waarmee BNN privégesprekken van Verlinde opving. Het is niet duidelijk wat BNN met die gesprekken gaat doen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 14 graden.